Waarom de man was opgenomen is niet bekend. Ook wil de kliniek zijn identiteit niet bekendmaken. In de Groningse kliniek worden zo'n 240 tbs'ers behandeld. Volgens de instelling gaat er elke week meer dan 300 keer een tbs'er met verlof naar buiten. Het RIVM waarschuwt voor smog, vooral in het zuiden en in de Randstad. Omdat er maar weinig wind staat, zit er veel fijnstof in de lucht. De luchtkwaliteit is daarom onvoldoende en plaatselijk zelfs slecht. En dat is vooral hinderlijk voor mensen met longaandoeningen als astma en COPD. En ook ouderen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben van hoesten, piepen en kortademigheid, zegt het RIVM. In het weekend wordt het iets beter, maar ook dan kan de luchtkwaliteit nog onvoldoende zijn. In het Fries Filmarchief in Leeuwarden is begin vorig jaar een stukje stomme film met komiek Stan Laurel ontdekt. Het gaat om een verloren gewaande scène uit een film uit 1924. daarin speelt Laurel een gevangene die probeert te ontsnappen. Het stukje film werd ontdekt tijdens het digitaliseren van films. Het was tien jaar geleden geschonken aan het museum. En Chinese internetgebruikers hebben ruim 25.000 euro gedoneerd aan een jongetje van 8 en zijn school. Eerder deze week ging een foto van het yogi viral op internet. daarop is te zien dat hij in de vrieskou met een dun jasje naar school loopt. Zijn haren lijken ijsbloemen door de rijp. de jongen woont in een van de armste provincies van China waar het amper vriest. Daarom hebben Chinezen ook massaal warme kleding gedoneerd... omdat zijn school geen verwarming heeft. Het weer nog. Lokaal kan het mistig zijn. Het is iets boven nul. Later vandaag bewolkt en grijs en vooral in de noordelijke helft van het land kans op motregen. Het wordt een graad of 4. Zaterdag droog en wat zon. Zondag wordt het overal zonnig. Dit was het NOS Journaal. ZFM.